Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Drie bussen met Nederlanders die meer dan een etmaal stonden te wachten vlakbij de luchthaven van Kabul... zijn vannacht het terrein van de luchthaven opgereden. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de NOS. Details over het aantal inzittenden kon hij nog niet geven. Een bron die contact heeft met mensen in de bussen zegt dat het gaat om zo'n 120 mensen, allemaal met een Nederlands paspoort. Zeven mensen zonder paspoort zijn door Taliban-strijders hardhandig de bus uitgewerkt en hebben de luchthaven niet bereikt, meldt de bron. De Amerikaanse en de Britse autoriteiten roepen hun burgers ondertussen op om niet meer naar de internationale luchthaven van Kabul te gaan. Amerikanen en Britten die al bij de toegangspoorten rond het vliegveld zijn... moeten daar onmiddellijk vertrekken en op een veilige plaats nadere berichtgeving afwachten. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor een hoge kans op een terroristische aanslag in de Afghaanse hoofdstad. Een woordvoerder van de Taliban zegt tegen persbureau Reuters dat ze doorgaan met het beschermen van burgers bij de luchthaven. En dat het ook voor hen gevaarlijk is om er te werken. De autoriteiten van Qatar onderzoeken zelden de doodsoorzaak van overleden arbeidsmigranten... terwijl die vaak zijn omgekomen door hitte, schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. In de overlijdensakte wordt volgens de mensenrechtenorganisatie vaak ten onrechte een natuurlijke doodsoorzaak genoemd. De Amerikaanse kerkschutter Dylan Roof heeft het hoger beroep tegen zijn ter dood veroordeling verloren. Hij voerde aan dat hij mentaal niet in staat was om zijn eerste proces goed te volgen... maar dat pleidooi veegde het hof van tafel. De witte racist Roof vermoorde in 2015 negen leden van een zwart kerkgenootschap in de stad Charleston.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 De autoriteiten van Qatar onderzoeken zelden de doodsoorzaak van overleden arbeidsmigranten... terwijl die vaak zijn omgekomen door hitte of onveilige werkomstandigheden. Dat schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Baanwielrenners Larissa Klaassen en Imke Brommer hebben Paralympisch goud veroverd op de 1000 meter tijdrit. Klaassen, in Rio al goed voor zilver, was met haar piloot Brommer de afgelopen jaren vaker succesvol op eindtoernooien. Het weer. Het is bewolkt, maar vrijwel overal droog. In de middag vanuit het noorden soms zon en het wordt 18 tot 21 graden.